Clemens Peters met het NOS-journaal. De Britse premier Rishi Sunak en Labour-leider Keir Starmer... hebben een verhit eerste tv-debat gevoerd... op weg naar de verkiezingen op 4 juli. Starmer verweet Sunak dat hij het land in chaos heeft gestort... terwijl Sunak op zijn beurt Starmer voor de voeten wierp dat hij geen plan heeft. Bij het onderwerp migratie werd de stemming grimmig... en moesten beide mannen tot de orde worden geroepen door de presentator. In de peilingen ligt Labour ver voor op de conservatieven van Sunak... Ruim een derde van de kiezers heeft zijn keuze nog niet bepaald. Eén dag voordat hij bij de herdenking van de geallieerde invasie in bezet Frankrijk zou zijn... is de Canadese veteraan William Cameron overleden. Maandag zou de 100-jarige met een Canadese delegatie naar Frankrijk vliegen, maar hij overleed zondag. Morgen is het 80 jaar geleden dat militairen uit onder meer Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op de kust van Normandië landen en de Duitsers verrasten. Onder de genodigden zijn ook zo'n 200 veteranen van die invasie op D-Day. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentiesystemen gevaarlijk worden. Dat zegt een groep medewerkers in een open brief. Het bedrijf achter de tekstgenerator ChatGPT geeft prioriteit aan maken en groeien, zeggen de medewerkers. Een bunker in de duinen bij Castricum is gisteravond volgelopen met water. Een kostbare verzameling historische films die daar ligt opgeslagen werd bedreigd door het water, maar de schade lijkt mee te vallen. Het Filmmuseum in Amsterdam gebruikte de bunker om films op te slaan. En veel van die films zijn gemaakt van nitraat. Omdat die makkelijk in brand vliegen... mogen die films niet in de buurt van woningen worden opgeslagen. De bunker liep vol omdat de pomp niet goed werkte. Het weer in de loop van de nacht wordt vanuit het westen droog.